Kees Groot met het NOS-journaal. Het parlement van aanvragen van een nieuw onafhankelijkheidsreferendum bij de Britse regering. Schotland hield in 2014 aan een onafhankelijkheidsreferendum. Toen stemde meerderheid ervoor om bij het Verenigd Koninkrijk te blijven. Vanwege de brexit wil Sturgeon, die zelf voor onafhankelijkheid is, het nu opnieuw proberen. De meeste Schotten zijn tegen de brexit en willen juist bij de Europese Unie blijven. De regering in Londen heeft al gezegd dat er geen referendum komt... zolang er over de brexit wordt onderhandeld. Edith Schippers kan aan de slag als informateur. De Tweede Kamer heeft haar aangesteld in die functie. Schippers was al verkenner. De komende tijd gaat ze de onderhandelingen leiden tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. In de Tweede Kamer zei Schippers dat die vier partijen zeer serieus zijn in hun pogingen een nieuw kabinet te vormen. Ze gaat naar eigen zeggen met vertrouwen aan het werk. Er is de komende jaren 7 miljard euro nodig voor grootschalig onderhoud aan bruggen, sluizen, riolen, scholen en woningen. Dat zegt de bouwsector, die denkt dat dat 50.000 banen oplevert. In 2050 moeten alle woningen in Nederland zelf hun energie opwekken. Ook zijn er door de toename van de bevolking honderdduizenden nieuwe huizen nodig. Daarnaast staan er ook veel schoolgebouwen die niet meer aan de eisen voldoen. Het kabinet had de bouwsector zelf gevraagd een inventarisatie te maken. De griepepidemie die sinds eind november in Nederland heerste is voorbij. Onderzoeksinstituut Nivel meldt dat het aantal nieuwe geregistreerde griepgevallen de laatste weken dusdanig is gedaald dat van een griepgolf geen sprake meer is. De griepepidemie trof dit jaar vooral 65-plussers en heeft 15 weken geduurd. Dat is volgens het Nivel relatief lang. Het weer in het zuidoosten kan een bui vallen, maar elders blijft het droog. Vannacht koelt het af tot ongeveer 9 graden. Morgen is er meer bewolking en valt er in het noorden mogelijk een bui.